Ook Thijssen met het NOS-journaal. Na de excuusexpert George Maat heeft minister Van der Steur nu ook toegegeven dat hij richting de Tweede Kamer fouten heeft gemaakt. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat hij het dossier over de kwestie eerder had moeten sturen. De zaak draait om een lezing van Maat die hij gaf aan studenten over zijn onderzoek naar MH17-slachtoffers. Van der Steur noemde dat smakeloos en haalde Maat uit het identificatieteam van vlucht MH17. Later bleek uit een politierapport dat Maat niets te verwijten viel. Iran is een belangrijke afspraak uit het atoomakkoord nagekomen. Volgens Teheran is de kernreactor in Arak onklaargemaakt. Waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA, e gaan de reactor inspecteren en brengen vervolgens verslag uit aan onder meer de VN-veiligheidsraad. Mogelijk volgt, volgt komend weekend dan een besluit over het opheffen van de meeste sancties tegen Iran. De identiteit van de derde terrorist die vorig jaar om het leven kwam bij de antiterreuractie in de Parijse voorstad Saint-Denis is bekend. Volgens de Franse officier van justitie gaat het om Shakib Akrou en heeft hij zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Bij de politieinval in de voorstad van Parijs op 18 november kwamen drie terreurverdachten om, onder wie het brein achter de aanslagen die in november vorig jaar werden gepleegd in Parijs. De eerste herverdeelde vluchtelingen komen naar Nederland. Het zou om 50 Eritreërs gaan die nu in Italië verblijven. De vluchtelingen hebben de afgelopen dagen al bezoek gehad van Nederlandse ambtenaren. Europese regeringsleiders spraken vier maanden geleden af om 160.000 vluchtelingen over de EU te herverdelen. Zo willen ze de Zuid-Europese landen ontlasten. Het weer. De komende uren kunnen zware windstoten voorkomen aan de kust.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 wat een beetje jazzy is eh, georiënteerd, zo moet ik het zeggen. The Lamplighter. Nou, u, u waant zich al in de straten van Londen. Eh, de tijd van eh, Jack the Ripper. Donkere steegjes, pittoreske huisjes... en een mannetje wat met een, ja, een, een, hulpmiddel...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 Oh, Mandela, that garden that you made is a vision of the prayer you must have been praying every day. Seize on of peace at the borderline where we're redeemed. And history will crown us. Check that out now, too. Who got be leaving behind? Hey, my would you say that it's alright? When the children play, they always say, they say that we were like I sing a in your garden there's a shrine to the first and the last who are holding One and all, the big and small, a common bird.